Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een steunpakket van bijna een miljard euro... voor opvang van nadelige gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Het gaat om verzachtende maatregelen voor bedrijven, huishoudens en automobilisten... melden bronnen aan de NOS. Lagere prijs aan de pomp door accijnsmaatregelen zit het er niet in. Wel denkt het kabinet aan een hogere reiskostenvergoeding voor werknemers... en een halvering van de wegenbelasting voor grijze kentekens van ondernemers. In het pakket zit ook 50 miljoen euro steun voor de armste huishoudens. Door de oorlog in het Midden-Oosten loopt de economie wereldwijd schade op, waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds. Bij een kortdurende oorlog blijft de economische groei beperkt tot 3,1 procent. Door de stijgende olie- en gasprijzen stijgt de inflatie naar 4,4 procent, verwacht het IMF. Tegen de twee inbrekers in het Drents Museum die een deal sloten met justitie... eist het Openbaar Ministerie 3,5 jaar gevangenisstraf. Tegen de derde inbreker die geen deal sloot is de ijs 5,5 jaar. Hoe de gouden helm en de twee armbanden terugkwamen is nog altijd een raadsel. En ook is niet bekend waar de derde armband is gebleven. Staatsbosbeheer vreest voor de gevolgen van het olielek in de haven van Antwerpen vorige week. Met name dieren in de Zeeuwse natuur kunnen er last van krijgen. Onder meer bij Waarden en Bad bij Zuid-Beveland is over een lengte van een paar kilometer olie te zien. Hoe groot de schade precies is, wordt nog in kaart gebracht. De stookolie die bij het tanken uit een containerschip lekte... is schadelijk voor dieren en mensen. Een deel van de olie is lastig te vinden in het Zeeuwse water... omdat het moeilijk zichtbaar is. Het weer zonnig en hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur ligt rond de 16 graden. Aan de kust is het wat frisser. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 2 tot 7 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook geregeld zon. En dan wordt het 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland zat 110 eh, kilometer file. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A9 Alkmaar tussen eh, Gaasperdam en Aalsmeer. 20 minuten extra. En op eh, de A10, de ringweg van Amsterdam, de A10 Oost naar de A10 West... via de zuidkant van de stad tussen Watergaasmeer en Slotervaart 25 minuten vertraging. Dan op eh, de A10 Oost naar de A10 Noord tussen Watergraasmeer en eh, Landsmeer een kwartier vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de N197, de weg Beverwijk-Heemskerk. Tussen eh, Beverwijk en Wijk aan Zee is de weg in beide richtingen dicht.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 I got a gal in Austin, her name's Taylor Grace. You ain't really lived, boys, until you seen her face, that's the truth. She's got me feeling alright. feeling alright. Me and Shooter, it's a uh, always Saturday night. Ain't that right? Waylona? Het komende uur duiken we diep in de wereld van country en Americana. Ik open groots met de warm aanbevolen artiest Charlie Crockett. We vieren het album van de maand met Luke Combs en brengen een eerbetoon aan de onvergetelijke Loretta Lynn. Zet de radio wat harder voor een uurtje eerlijke muziek met een rauw randje. Charlie Crockett is de belichaming van de moderne outlaw, met een diepe buiging naar het verleden. In dit drieluik hoor je zijn unieke mix van gulf en western, waarin honky-tonk, blues en soul naadloos in elkaar overvloeien. Of hij nu zingt over de vriendschap met een trouwe viervoeter in Me en Shooter, of de weemoed van het vrije leven bezingt. Crockett blijft authentiek. Met zijn kenmerkende bariton en vintage sound bewijst hij waarom hij momenteel een van de meest relevante namen in Americana is. aanbevolen. Crazy woman, crazy woman, crazy woman, real. I do it like this, with a gun in my fist. How you like that? I got it in the back. dancing. Santa Fe boy, so got their ways of persuading. Het album van de maand is The Way I Am van Luke Combs. In nummers als My Kind of Saturday Night hoor je precies waarom hij de stadions vult. Het is herkenbare country met een stevige drive en een stem die staat als een huis. Combs blijft dicht bij zijn wortels en viert het dagelijks leven met een ongekende energie. I ain't ever putting WD-40 on this front porch chain. I can't, but I can almost hear that paycheck dropping in the bank. I don't know what's gonna happen tonight, but there's a good chance it's gonna sound like boots on the back porch, stomping on the two-four, little bit long neck the church rock, Bubba shot the jukebox, bending them guitar strings. Coke can packing and some old boys cracking on whatever's in the cooler line. So sounds like my kind of Saturday night. down. You ought to hear tailgate driving on an old Dodge Ram. Or I'm around friends. Standing around a bonfire drinking, singing pickup man. Howling like some blue tick hounds. Man, I almost hear it now. Boots on the back porch, stomping on the 2-4. rubber shots and jukebox, bending them guitar strings. Cocaine bagging and some old boys cracking on whatever's in the cooler line. Sure sounds like my kind of Saturday night. got the jukebox bending them guitar strings. Coke packing and some old boys cracking on whatever's in the cooler light. So sounds like my kind of Saturday night. Sounds like my kind of Saturday night. Sounds like my kind of Saturday night. De luxe editie van Jenna Paulette's album Horseback brengt ons dit pareltje de dirt. Samen met John Morgan bezingt ze de verbondenheid met country en het harde werk op het platteland. Het is authentieke cowgirl country met een moderne glans. dirt, you've been pushing it that John Deere since you were 16. Work you make of it, and the proof's there on your shirt. lost all that to the good with the bad original van deze week. Een absolute klassieker. Kees Whitley had een stem die verdriet kon laten glanzen. En I'm No Stranger to the Rain is daar het ultieme bewijs van. Een tijdloos monument voor iedereen die de stormen van het leven trotseert. devil got down on his level, but I never gave in, so he gave up on me. Watson houdt de vlam van de echte honky-tonk brandend. Met She Was My Baby bewijst hij wederom dat je geen moderne opsmuk nodig hebt als je een goed verhaal en een ronkende gitaar hebt. Pure, onversneden country zoals het bedoeld is. Real Country make a man go deaf and dumb, give up without even trying. She's my baby. Mm-hmm. I fell under her spell. She was my baby. De act van de maand is niemand minder dan de Coal Miner's Daughter. Met de debuutsingle I'm a Honky Tonk Girl uit 1960 zetten ze direct de toon voor een carrière die de country good zou veranderen. Loretta Lynn was en is de stem van de werkende vrouw uit het zuiden. Afkomstig van haar album We Ride At Down brengt India Raimi een pittige mix van Amerikanen met een snufje rock'n'roll. Haar teksten zijn scherp en haar performance is energiek, wat scattered en smoddert tot een opvallende verschijning in deze lijst maakt. been somewhere I ain't supposed to be And I'm looking like Alice Cooper in a little black must confess, ever since he brought up taking next steps, my drunk ass needs some hash browns and scrambled eggs. I'm scattered and smothered, and I'm running for cover. Ever since he said he wants to take things further, but I've trained for another. trying to eat, cause I need the grease to soak up all the bud and the bean. While the girl fights done broke out in the back. And they're pulling hair and throwing chairs, and I'm too fucked up to even care. And the jukebox plays what's new, pussycat. I'm scattered and smothered, and I'm running for cover. Ever since he said he wants to take things further. I'd trade him for another if I had my druthers. I'm feeling proud. Girl, I feel you. Stick a fork in me, I'm done. In deze Made in Holland sectie hoor je een bijzondere samenwerking. Tim Knol slaat de handen ineen met de formatie Sure He's a Cat voor een eerbetoon aan de Cats. Lia krijgt hierdoor een prachtige rootsie behandeling die het origineel alle eer aan doet. do you feel? Love in a rose, guarding garden life day and night. How do you feel? Losing in the road? More. say Jennifer Eubank laat horen dat ze haar draai in de country pop volledig heeft gevonden. Price to Pay is een verfijnde productie waarin haar heldere stem uitstekend tot zijn recht komt. Een bewijs dat de Nederlandse country scene springlevend is. Listen babe, if you're still in the game You're not for me, cause I don't really wanna play You're leaving me in the cold I can see how we still hope Heart on the table but I'm not convinced Tangerine wagen zich live aan de Merle Haggard klassieker Mama Tried. Hun karakteristieke samenzang geeft dit bekende verhaal over spijt en opvoeding een frisse, intieme lading. Amerikanen van eigen bodem op zijn best. was het blokje country uit eigen land. De naam zegt het al. Dit is muziek voor de lange ritten over de snelweg. Texas High Road brengt met Honky Tonk About It een aanstekelijk ritme dat uitnodigt om mee te tikken op het stuur. Een perfecte track voor de liefhebbers van de dansvloer. time het favoriete album van de maand. In 15 Minutes horen we Luke Combs op zijn meest breekbaar. Het nummer vertelt het hartverscheurende verhaal van een gedetineerde die een levenslange straf uitzit en een kort telefoontje pleegt naar zijn moeder. De titel verwijst naar de schaarse tijd die hij krijgt om te vragen naar de bloem in de tuin en of zijn vader hem ooit zal vergeven. Het is een rauwe storytelling ballad die de luisteraar direct mee de cel intrekt en laat zien dat Combs ook het zware, weemoedige vakmanschap tot in de puntjes beheerst. Cody is een singer-songwriter die bekend staat om zijn literaire teksten en lichte lo-fi benadering. Cigarettes Inside is een weemoedig, bijna dromerig nummer dat de sfeer van een rokerige bar perfect vangt. Een eigenzinnige toevoeging aan de aflevering van vandaag. They drove from Cleveland down to Nashville where Billy had been living for a year. I left in the morning from St. Louis, and we met before the show to drink a beer. There was no audience to speak of. Just four walls and a guy behind a bar. It laid us low and left our spirits weakened. Four middle aged men wondering who they are. It's hard after 20 years of singing to be singing still to empty rooms. When the golden days of youth are all behind you, and nothing but uncertainty looms. And at Three Crow Bar, we talked about drugs to conceal our wounded pride. We had nothing to show for 20 years of singing. But it was good smoking cigarettes inside. It was good smoking cigarettes inside. be singing still to empty rooms When the golden days of youth are all behind you And nothing but uncertainty looms But at Three crowbar we have hide. We had nothing to show for 20 years of singing. But it was good smoking cigarettes inside. It was good smoking cigarettes inside. Rita Wilson laat met deze single horen dat ze een begenadigd songwriter en zangeres is. Jury of One is een breekbaar en eerlijk nummer over zelfreflectie en de oordelen die we over onszelf vellen. Een sterke toevoeging aan haar groeiende oeuvre. with Tot zover het eerste uur van Crossroads. We hebben genoten van Charlie Crockett en Nederlands talent. Maar we zijn nog lang niet klaar. Blijf luisteren, want in het tweede uur hebben we onder andere Chip Taylor in de songwriter-rubriek en zetten we Rachel Brooke in de spotlights.